7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA is allesbehalve blij met de uitgelekte brief van Pieter Omtzigt. Daarin schrijft hij dat hij zich niet gewaardeerd voelt bij de partij. Verslaggever Wilco Boom vertelt dat Omtzigt zich niet veilig voelde en werd uitgescholden. Hij schrijft daarin dat hij ook inzage heeft eh, gehad in interne communicatie van het CDA. CDA zoals eh, WhatsApp-berichten en e-mailverkeer tussen medewerker van de fractie en eh, fractieleden zelf. Nou, daarin zijn woorden gebruikt als psychopaat, als zieke man, teringhond, eikel, de brief is gericht aan een club die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA. Daar deed omzicht ook aan mee. Het CDA-bestuur vindt het allemaal heel vervelend en baalt van de situatie. Twee passagiers van een cruiseschip bij Curaçao zijn positief getest op corona. Alle gasten en bemanningsleden zijn gevaccineerd, maar er zijn dus toch besmettingen opgedoken. De twee reizigers zijn niet ziek, maar moeten voorlopig wel aan boord in quarantaine. In de haven van Rotterdam heeft de douane twee grote stapels cocaïne ontdekt. De eerste lading van 300 kilo werd gevonden in een container met auto's uit Panama. De andere lading van bijna 150 kilo zat verstopt tussen een partij mango's uit Peru. Als de drugs waren verkocht hadden ze ruim bijna 34 miljoen euro opgebracht. Ze zijn inmiddels vernietigd. En in Engeland begint vandaag de G7-top, een belangrijke bijeenkomst van zeven grote landen. Onder meer Amerika is erbij. Hun president heeft een plan om samen uit de coronacrisis te komen. From the beginning of my presidency we've been clear-eyed that we need to attack this virus globally as well. This is about our responsibility, our humanitarian obligation to save as many lives as we can. Het is belangrijk om wereldwijd zoveel mogelijk levens te redden, zegt hij. Daarom koopt de VS 500 miljoen Pfizer-prikken voor ontwikkelingslanden. Engeland doet er nog eens 100 miljoen bovenop. De Britse premier Johnson denkt dat de G7-landen samen een miljard doses kunnen verzamelen voor armere landen. Het weer, veel zon, ook weer wat wolken. Het is opnieuw flink warm met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate.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 De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met stuk tv, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt, ja wij gaan voor goud. We zijn er weer bij. Ja, wij gaan het halen, we worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. breaking my heart in two Cause I never wanna see you sad, girl Don't be a bad girl child you Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee topambtenaren hebben verzwegen dat ze wisten van een geheim gehouden memo over de toeslagen, melden Trouw en RTL Nieuws. Bij de parlementaire ondervragingscommissie ontkenden ze onder Ede dat zij op de hoogte waren. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over Tigray in het noorden van Ethiopië. In die regio lijden al 350.000 mensen honger en voor miljoenen dreigt een voedselcrisis, zegt de VN. Het kabinet moet bitcoins en andere cryptomunten snel verbieden, zei directeur Hazekamp van het Centraal Planbureau in het FD. Volgens hem is een crash van cryptovaluta onvermijdelijk.